Uur. Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM gaat het verhaal van Johan Derksen onderzoeken. Eerder deze week zei hij in de talkshow Vandaag Insight... dat hij jaren geleden na een avondje stappen... een kaars in een bewusteloze vrouw stopte. Gisteren zwakte hij dat verhaal af. Het AD schreef van Derksen penetreert eh, vrouw met kaars. Ja. Dat is allemaal gelul. Het was zo'n hele grote uh, duizend uren kaars, dat was toen in. Die staat op zo'n sokkel, een heel groot ding. Mhm. En die hebben we gepakt en die juffrouw lag op de bank. En die hebben we zo tussen haar benen gedaan. Dus toen wij weggingen stond die kaars loodrecht de lucht in. Ja. Het Openbaar Ministerie heeft het over grensoverschrijdend gedrag. En kijkt, kijkt naar mogelijke strafbare feiten. Ook roepen ze betrokkenen op om hun verhaal te komen doen. Volgens Talpa gaan Derks en de andere presentatoren vanavond hun excuses aanbieden. De vraag is natuurlijk wel, wat levert dat onderzoek van het OM eigenlijk nog op? Het is zo lang geleden, is zoiets dan niet verjaard? En hoe is het nou eigenlijk voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend grensoverschrijdend gedrag... om geconfronteerd te worden met dit verhaal. Mijn collega Chrisje vertelt er alles over in de nieuwste aflevering van onze podcast Lang Verhaal Kort. De politie denkt dat ze de dader te pakken hebben van een steekpartij in Vlaardingen, in Zuid-Holland. Een jongen van 16. Hij heeft zichzelf bij de politie gemeld en zegt dat hij twee weken geleden een vrouw van 21 op de fiets vanuit het niets in haar rug stak. Meer mensen gingen vorig jaar langs bij de GGD voor een SOA-test dan het jaar daarvoor. Het ging om ruim 138.000 consulten en dat zijn er 30% meer dan in 2020. Al zijn het er wel minder dan voor corona. Het gaat slecht met een van de machtigste mensen in de voetballerij. Italiaanse media melden dat de Nederlandse-Italiaanse zaakwaarnemer Mino Raiola is overleden. Maar collega Arno Vermeulen zegt dat dat helemaal niet klopt. Uit eh, de check die ik zelf heb gedaan blijkt dat dat niet klopt. Zijn gezondheid is niet goed. We maken zich ernstig zorgen, maar de Italianen zijn op zijn minst te voorbarig. Raiola is een zaakwaarnemer van hele bekende voetballers... zoals Matthijs de Ligt en Zlatan Ibrahimovic. Hij is rijk geworden door ze te helpen bij salarisonderhandelingen... en transfers naar grote clubs. Het weer nog. Het is droog vandaag. Vanavond en vannacht komen er meer wolken. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen ook veel bewolking, soms ook zon. En het blijft droog bij 11 tot 16 graden.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 Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A8 zelf heb je daardoor een kwartier vertraging. Op de A5 tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10 ook 25 minuten oponthoud. En het is ook extra druk daardoor op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen tussen knooppunt Velzen en Uitgeest.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 Het kabinet hoopt dat dit probleem nu verholpen is. Het RIVM waarschuwt reformatorische organisaties die Oekraïners opvangen... voor een mogelijke uitbraak van mazelen of polio. Oekraïners zijn daar vaak niet tegen ingeënt... en op de Bijbelbelt is de vaccinatiegraad relatief laag. Twitter is voor het eerst in twee jaar weer een beetje gegroeid. Vermoedelijk zochten veel mensen via Twitter naar nieuws over de oorlog in Oekraïne. Deze week werd bekend dat Elon Musk het platform overneemt. Het weer, ook morgen is het droog, dan wordt het maximaal 16 graden. the motel dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? En kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht, maar wie heeft zij? blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. als je dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president gaat de wereld redden.